met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn ruim 90 mensen aangehouden bij een pro-Palestijnse demonstratie. Ze gingen niet naar huis toen het protest voor het stadhuis was afgelopen. Daarop besloot burgemeester Carola Schouten de demonstratie te beëindigen. Wie niet vertrok, werd aangehouden. Eén vrouw is opgepakt omdat ze een agent zou hebben mishandeld. Volgens verschillende media wilden de demonstranten naar het hoofdbureau van de Rotterdamse politie gaan... omdat daar vier mensen vastzitten voor het bekladden van het kantoor van Mersk afgelopen maandag. De rederij verscheept volgens actievoerders wapenonderdelen naar Israël. In Dokkum is een parkeergarage per direct gesloten. Volgens de gemeente is de garage niet meer veilig... omdat uit onderzoek bleek dat de betonnen bovendekken in slechte staat zijn... De gemeente gaat volgens Omroep Friesland contact opnemen met mensen die hun auto nog in de garage hebben staan. Dan zal gekeken worden hoe zij hun auto's veilig naar buiten kunnen rijden. In het centrum van Keulen zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Ze lagen bij een scheepswerf in het centrum. 20.000 mensen moesten hun huis verlaten, maar mochten in de loop van de avond weer terug. De bommen werden maandag ontdekt. De evacuatie startte afgelopen ochtend. Volgens de burgemeester was het de grootste ontruiming in Keulen sinds 1945. Veel wegen werden afgesloten. In de Nations League heeft Portugal zich geplaatst voor de finale. In München werd met 2-1 gewonnen van Duitsland. Vlak na rust kwamen de Duitsers op voorsprong... maar Portugal wist de wedstrijd om te buigen door twee keer in vijf minuten te scoren. Komende avond spelen Frankrijk en Spanje tegen elkaar in de andere halve finale. De finale is komende zondag.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 We've arrived at the place where they open the hearts and feel the muck. Your heart starts to wonder where did everything go? Then moments you're paralyzed, realizing everything's places we can go tonight. I miss you, I miss you, I see you on the hill by the seaside.